Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Er wonen waarschijnlijk veel meer Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. Tot nu toe zijn er drie verdachten opgepakt, waaronder een man in Arkel begin dit jaar. Hij zou voor IS hebben gewerkt als veiligheidschef en moet deze week voor de rechter komen. Het Syrisch Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting probeert deze oorlogsmisdadigers te ontmaskeren en zegt dat er veel meer zijn. Ze komen vaak binnen als vluchteling, maar hebben in dienst van president Assad of een terreurgroep oorlogsmisdaden begaan. De Europese Commissie vindt het Poolse en Hongaarse invoerverbod voor graan uit Oekraïne niet acceptabel. Alleen Brussel kan zulke besluiten nemen, zegt de commissie. Polen en Hongarije willen met de maatregel hun eigen landbouwsector beschermen. Ook Oekraïne betreurt de opstelling van de twee Oost-Europese landen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft alle werkzaamheden in Soedan stilgelegd. Bij gevechten op het vliegveld van Darfur kwamen drie VN-medewerkers om het leven. Wel hebben het leger en de RSF ingestemd met een voorstel van de VN... om vandaag drie uur lang een humanitaire corridor te openen voor het verlenen van noodhulp. De felle strijd in Soedan tussen het leger en de paramilitaire groep RSF... heeft tot nu toe aan zeker 61 mensen het leven gekost. Er zijn honderden gewonden. Het is moeilijk om een compleet beeld van de strijd te krijgen. Om onduidelijke reden is de staatstelevisie van Soedan vanmiddag op zwart gegaan. Vanaf augustus volgend jaar wordt er opgetreden tegen het mengen van varkens. Het komt voor dat slachthuizen varkens van verschillende boerderijen bij elkaar zetten. Dat mengen leidt tot stress, gevechten en onnodig lijden, zegt Stichting Wakker Dier. Toezichthouder NVWA zegt dat het ontbreekt aan wettelijke normen voor stress. Omdat experts bevestigen dat mengen schadelijk is, gaat de NVWA optreden. De slachthuizen krijgen nog bijna anderhalf jaar de tijd voor aanpassingen. Het weer, veel bewolking en in het oosten een bui. Vanavond en vannacht droog en een kleine kans op mist. Morgen ook droog, vooral in de middagzon en 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.